and you're vreselijk, want plotseling kwam de wacht. Die hebben hem gevangen en naar het schavot gebracht. Die hebben hem gevangen en naar het schavot gebracht. Het moest nu sterven schat ging naar de koning. Laat mijn soldaatje vrij. Ik wil hem graag voor altijd, voor altijd weer bij mij. Ik wil hem graag voor altijd, voor altijd weer bij mij. Zou u vier raadsels geven? als u die dan raakt. Bent u nog heden morgen voorgoed bij uw soldaat? Bent u nog heden morgen voorgoed bij uw soldaat? Zeg mij, wat is een koning? Een koning zonder een speelkaart is een koning zonder land. De tranen in mijn ogen zijn het water zonder zand. De tranen in mijn ogen zijn het water zonder zand. Zeg mij, wat is de sleutel die op alle spiegel zonder glas. Een hart vol ware liefde is een spiegel.